Kees Groot met het NOS-journaal. In Brussel zijn afgelopen zaterdag drie mannen aangehouden... voor de dodelijke vechtpartij begin vorige maand op de Wallen in Amsterdam. Daarbij overleed een 32-jarige man uit Voorthuizen. De arrestanten zijn Roemenen van 20, 22 en 27. De aanleiding voor de vechtpartij is nog steeds niet duidelijk. In eerste instantie dacht de politie dat het slachtoffer was belaagd. Later bleek dat hij ook zelf meevocht. In de Afghaanse hoofdstad Kabul is een aanslag gepleegd op een Sjiitisch heiligdom. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn daarbij 15 mensen omgekomen, onder wie de aanslagpleger. Op het moment van de aanval waren er veel gelovigen aanwezig vanwege het aanbreken van een islamitische feestdag. Een man opende het vuur in het gebouw, 13 bezoekers werden gedood. Bij een vuurgevecht met de politie kwamen een agent en de schutter om het leven. Chemieconcern DuPont mag een deel van de productie in Dordrecht voorlopig niet hervatten. Na de lekkage gisteravond van de giftige stof formaldehyde werd de productie stilgelegd. De provincie Zuid-Holland eist dat de directie eerst aantoont dat de fabriek veilig is. Er komt verscherpt toezicht. In augustus ontsnapte er bij DuPont ruim 2700 kilo formaldehyde via een schoorsteen. Volgens het bedrijf is er gisteravond minder dan een kilo van de giftige stof vrijgekomen en was er geen gevaar voor werknemers of de omgeving. Iedere vrachtwagenchauffeur die nu nog over de Merwedebrug in de A27 rijdt... kan rekenen op een boete van 230 euro. Tot nu toe werd het verbod nog niet gehandhaafd... omdat er nog niet bij alle toegangswegen borden stonden. Nu alle borden er staan, wordt er gecontroleerd. In de Merwedebrug zitten haarscheurtjes. Volgens Rijkswaterstaat is er geen sprake van acuut gevaar, maar kan iedere vrachtwagen meer de scheuren verergeren. Het weer, wolkenvelden en plaatselijk wat regen. Vannacht daalt de temperatuur naar 5 tot 8 graden. Morgen vooral in het zuiden bewolking en lokaal regen. In de rest van het land is er ook ruimte voor de zon. Het wordt 10 tot 12 graden, maar de oostenwind maakt het extra fris. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB.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 Treat me sweet when you hold me tight just squeeze me but please please me, but please don't tease me. Squeeze me, but don't tease me. Je mag me niet plagen. Helemaal niet Dat je vanochtend een beetje vervelend bent opgestaan. Daar bedoel ik mee dat je misschien een beetje koortsig bent of zo. Een beetje misselijk of een beetje katerig van gisteravond. Kan allemaal gebeuren, maar dat maakt allemaal niet uit. Want dan haal ik gewoon Dr. Jazz erbij. jazz, Dat was natuurlijk die good old Dutch Winkles Band. Wie de vocaliste was, weet ik niet. Moet ik u eerlijk bekennen. Staat er ook niet bij. Maakt ook niet uit. Klonk lekker. En u bent helemaal opgepieperd. Helemaal opgeknapt van dat vervelende opstaan van morgen. Misschien gewoon met je verkeerde been naar bed stapt. Dat kan ook nog gebeuren natuurlijk. Hè? We gaan eh, back at the chicken shack. Dat doen we met Jimmy Smith. Onze Hammond-organist ook garant voor zwingende muziek. nog eh, vier minuten van genieten als ik het nummer door laat spelen. Want het duurt eh, bij elkaar zo'n ruim acht minuten. Dat gaan we niet doen, want eh, we willen ook nog andere jazzmuzici een kans geven. En ook overleden mensen die toch een stempel hebben gedrukt op de swingmuziek. Natuurlijk is Frank Sinatra daar één van.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 So, still another quarter million luckies free greet our boys across the sea. In ninth place, I heard you cried last night. Here we go to Hollywood and Frank Sinatra. the guy you adore. Now you can smile tonight and cry no more. Ja. Nou, luisteraars, een bonus. Hè. Heeft u extra kunnen genieten van Frank Sinatra met... Uh, het orkest van. Dan moet ik even eh, Mark eh, Marno en een eh, Parade Orchestra. Nou, nooit van gehoord, maar nu wel. En ja, het klonk een beetje oud allemaal. Maar het klonk wel een beetje, ja, hoe zeg je dat? Nostalgisch. Echt iets om een, beetje zo bij weg te dromen op de zondagochtend bij ZFM Jazz. Want daar luistert u altijd nog naar. Mijn naam is Jacques Duif. En tot 12 uur natuurlijk lekker jazzy muziek. We gaan wat moderner. Maputo, Bob James en David Sanborn. James en David Sanborn. Het nummer heette eh, Maputo. We gaan naar eh, Earl Clue. En eh, die heeft het over Lullaby of Birdland. En dat doet hij dan natuurlijk met zijn gitaar. geweld, eh, hemmend geweld en eh, gitaar. Akoestische gitaar is dan wel een eh, instrument waarbij je even lekker bij kan komen. Nou, dat, was u van harte gegund. En dat kan je niet meer afgenomen worden. They can't take that away from me. U zal het niet geloven, maar het is een weg. Cliff Richard, popmuzikant die zich op een... of van zijn jazzy kant laat zien. your smile just beams, the way you sing off key. pakken. They Can't Take That Away From Me werd gezongen door niemand minder dan eh, Cliff Richards. Never Let Me Go. En dan heb ik het over uh, Norby. Nordby. Never let me go. Love me much too much. If you let me go, life would lose its touch. What would I be without you? There is no place for me without you. Never be a thousand hours of the day without churches burn. Ja, lekker eh, relaxte muziek. Om eh, een beetje bij te komen op de zondagochtend. Nou, eh, nou bent u wel voldoende bijgekomen, toch? Ik heb de nodige rustige nummers ook voor u gedraaid. Dus ja, dat moet, dat moet naar tevredenheid gebeurd zijn. Hours of hours. Ik ken het nummer niet, maar ik heb het opgezocht voor u. Oh, is alweer zo'n rustige. Nou. Sinne Egeetse en Lars Johnson. When the sun's descending Come when the day is ending were not made for sleeping. met Hours of Hours. It Takes Swing, het gelijknamige album van Jan Versteeg. Nee, nee, nee, nee, nee, Charles. nou start je de foute plaat op. Nee, we moeten echt uh, It Takes Swing hebben van, van Jan Versteeg. En... Uh, ik heb een poging ondernomen om dat nummer op te starten. Maar ja, soms dan eh, word ik in de steek gelaten. Door de techniek, dat kan allemaal zo gebeuren. Eh, nou, dan gaan we maar eventjes een uh, ander swingetje draaien van Jan Versteeg. wat dacht u van die oude Mac the Knife? that shark Bay has such teeth And he shows them pearly white Just a jackknife Where's old Mac keeping And he keeps it out of sight. You know when that shark bites with his teeth there. Scarlet billows start to spread. And fancy gloves, though. Where's old Mac so there's never, never a trace of red on the sidewalk. Oh, Sunday morning, don't you know? Lies a body, just oozing life. Someone sneaking around the corner. Could it be our boy, Mac the Knife? Tugboat down by the river, don't you know? There's a cement bag just dropping on down. That cement's there, it's there for the wind there. Five will get you ten old Mackey's back in town. Did you hear about Louis Miller? He disappeared. like he's via Facebook zojuist... Eh, voor een nummer van Toets Tielemans. En dan hebben we het over eh, het thema uit Baantje. The Circle of Smiles. sing. Do I do I do I do I do I do I do I do I. No one Nieuw verenigd Tony Bennett samen met Lady Gaga met Cheek to Cheek. Ja, luisteraars, eh, ik, ik ben alweer bijna aan het laatste nummer toe... want ik kijk op mijn klokje en dat is het klokje van gehoorzaamheid... waar ik aan moet eh, voldoen. Eh, ik ga een, een nummer van Ella Fitzgerald er nog in gooien... en misschien nog een kort nummertje daarna. Ik ga u vast een hele fijne zondag nog toe wensen. Dank voor het luisteren allemaal weer naar CFM Jazz. Al meer dan 25 jaar een vast item op het station van Radio Zandvoort, www.zfm, live.nl via internet. Don't mind telling you, in my humble fashion, that you thrill me through with a tender bash. When you should care for. Fitzgerald live, Wonderful. It's Wonderful, zo moet ik het eh, zeggen, want zo uh, is, luidt de titel. Ja. We gaan eruit met eh, een, nog een heel klein stukje van Robbie Williams, Mr. Bojangles. En dan hou ik het voor gezien voor vandaag, wat ZFM Jazz betreft.